Levi van Eck met het NOS-journaal. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet na zijn verkiezingsnederlaag van 2020. Dat deden ze op een hoorzitting over de bestorming van het Capitool. Trump voerde de druk vooral op in de staat Georgia. Hij vroeg de belangrijkste verkiezingsfunctionaris daar in een dreigend telefoongesprek om 11.780 stemmen te vinden, zodat hij alsnog van Biden zou winnen. Een prominente republikein uit Arizona verklaarde dat Trump hem intimideerde... om de uitslag in Arizona ongeldig te verklaren. De toename in het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag... in de cultuur- en mediasector is maar het topje van de ijsberg. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport, meldt Nieuwsuur. Er moet op de werkvloer meer worden gepraat over machtsverhoudingen, adviseert de Raad. En ook om het bestaande meldpunt te financieren en meer onderzoek te doen. Nederlandse vakantiegangers die met TUI op reis waren... hebben bijna vier dagen vastgezeten in Egypte. De 180 passagiers hadden vrijwel allemaal een pakketreis geboekt... naar twee badplaatsen aan de Rode Zee. Ze zouden afgelopen zaterdag al naar Amsterdam vliegen... maar kregen kort voor de vlucht te horen dat het vliegtuig vanwege technische redenen niet kon vertrekken. De dagen daarop waren de problemen nog niet opgelost. Inmiddels zijn de reizigers terug in Nederland. De extra dagen hebben ze wel in een all-inclusive hotel door kunnen brengen. Op het Museumplein in Amsterdam waren gisteravond enkele duizenden mensen voor een benefietavond voor Oekraïne. Er traden artiesten op en er waren politiek leiders en activisten. Onder andere S10 trad op, die in mei namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Ook winnaars van het Songfestival stonden op het podium, zoals de winnaar van dit jaar, Kalush Orchestra. Met de optredens werd geld opgehaald voor de slachtoffers van de invasie. Het weer. Vannacht is het helder en kunnen er wat misbanken ontstaan.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 I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding Just me, myself, and I up what I want reptiles.